3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Eenmaal geprikt is afstand houden of een mondkapje opdoen voorbij. Dat zegt een deel van de Nederlanders in een enquête van het RIVM. Ze vroegen of mensen zich nog aan de coronaregels houden als ze gevaccineerd zijn. Maar 1 op de 3 houdt geen afstand meer. En ook nodigen ongeveer evenveel mensen meer visite uit. Handen wassen blijven de meesten na een prik wel gewoon doen. Terry adviseert om je wel aan de maatregelen te blijven houden als je een coronaprik hebt gehad. Middelbare scholieren zitten over ruim een week misschien weer met de hele klas in het lokaal. En niet met de helft, zoals nu gebeurt. Onderwijsminister Slop hoopt erop. Als u mij recht op de man afvraagt, of op de minister afvraagt van... Eh, zou u dat graag willen? Jazeker, dat zou ik heel graag willen. Komend weekend overlegt het kabinet over de coronaregels. De middelbare scholen staan bovenaan de agenda. Spanje zegt Buenvenidos tegen buitenlandse toeristen. Vanaf 7 juni zijn gevaccineerde mensen welkom. En vanaf maandag gaan de grenzen al open voor mensen uit een land met een laag risiconiveau. Nederland zit daar voorlopig nog niet bij, maar het Verenigd Koninkrijk wel. De meeste toeristen die iedere zomer in Spanje te vinden zijn, zijn Britten. En het nieuwste wapen in de strijd tegen het coronavirus komt uit de jaren 80 uit deze serie, The A-Team. busje met helden reed dwars door Amerika in die serie om allerlei mensen te helpen. Een van de acteurs, Mr. T, die B.A. Baraka speelt, doet nu een oproep aan iedereen. I'm asking you and everybody else to please get fully vaccinated. I am fully vaccinated. And I pity the fool who don't get fully vaccinated. Het weer nog. Veel wind vandaag en alles komt voorbij. Zon, wolken en buien. Het is 14 tot 16 graden. Dit weekend ook nat en grijs en net zo warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer langs de kust en ook rond het IJsselmeer nog rekening houden met zware windstoten. In het binnenland is dat vooral tijdens buien. Het is langzaam rijden op de N305 Almere richting Dronten... tussen Almere Houten en de aansluiting met de N301 kilometer... met ruim 10 minuten vertraging. Op de N307 Lelystad-Enkhuizen. Tussen Lelystad en Enkhuizen-Noord ongeveer een kwartier.